Bij die grens staan lange rijen met Oekraïense vrachtwagens. Begin vorig jaar blokkeerden Poolse vervoersbedrijven nog vier grensovergangen. Die vinden het niet eerlijk dat Oekraïense chauffeurs vanwege de oorlog geen vergunning nodig hebben om hun werk te kunnen doen. Vorig Vorige maand overleden er ook al twee Oekraïnse chauffeurs. In een discotheek in Lemmelen, dat ligt in Overijssel, zijn vannacht twee mensen neergestoken. De club was net gesloten toen het allemaal gebeurde. Er zijn drie mensen opgepakt. Een Britse tiener die al zes jaar vermist was, is weer terug in Groot-Brittannië. Deze week werd hij in Frankrijk gevonden en gisteren werd hij op het Franse vliegveld van Toulouse opgewacht door de Britse politie en een familielid. Een belangrijk moment voor hem en zijn familie, zegt de korpschef. Alex met with a family member alongside Greater Manchester Police officers before heading back to the UK. This moment was undoubtedly huge for him and his loved ones and we are glad that they have been able to see each other again after all this time. Alex woonde als kind bij zijn oma, maar toen hij met zijn moeder op vakantie ging, kwam hij niet meer terug. Hij bleek met haar in een rondreizend spirituele gemeenschap te wonen. En daar is hij uiteindelijk weggelopen, omdat zijn moeder volgens hem een beetje gek deed. En Amsterdam heeft er een hele bijzondere ambtenaar bij. Dora de herdershond. Ze kan bomen vinden die besmet zijn met de dikrand onderzwam. Door die paddenstoel kunnen bomen verzakken en dus omvallen. Wanneer wij als mensen de zwam kunnen zien, is het vaak al te laat. Maar Dora kan ze ruiken. En daarmee voorkomt ze een bol ongelukken. En de gemeente is er blij mee. Je kan je voorstellen dat als een boom omvalt in de openbare ruimte... Eh, hier langs trams en, en nou ja, sowieso mensen die het park bezoeken... als zo'n boom omvalt, ja, dan... Uh... Ja, ze heeft hem gevonden. Ze gaf het aan met de poot. Hier zie je het begin van de zwam. Aan de andere kant heeft Dora net aangegeven dat de zwam erin zit. Ja, en het zijn drukke weken voor Dora. Er staan zo'n 75.000 bomen in Amsterdam waar de paddenstoel in kan zitten.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 Eh, dit eh, was van het album The Soul of... Uh, gaat het? The Soul of... Nou, ben Webster, sorry. The Soul of Ben Webster, saxofonist, sax, Geboren in Amerika, overleden in Amsterdam en begraven in Kopenhagen, Denemarken. Ik, we gaan lekker verder met jazz dit tweede uur. Eh, hier op ZFM. En eh, u hoort het al op de achtergrond. Dat is de eh, Desmond Blue van Paul Desmond. Eh, als Amerikaanse jazz-saxofonist. Hij werd natuurlijk eh, bekend omdat hij in het Dave Brubeck uh, kwartet speelde. van 1948 tot 1967. Maar dit is een eigen uitgebrachte cd, plaat, van Point Blue. Heet het album. En het album heet Een Great Saxofonist in a New Setting. Dus het zal wel na de, na de tijd bij Dave Brubeck zijn geweest. De volgende wat ik klaar heb staan is Bill Evans, eh, ook pianist. En samen met zijn trio en het nummer heet eh, Autumn Leaves. Dat was de Bill Evans Trio met het nummer Autumn Leaf Take One. Wat ik het mooie vind van dit soort eh, jazzmuziek, jazz op piano... zijn die eh, lekkere, vlotte eh, loopjes. Maar nu, nu heel wat anders. aan de linkerkant op de draaitafel heb ik nu liggen Jane Monette. Ze is een Amerikaanse zangeres. Zij is geboren in 1977 en ze heeft onder andere samengewerkt met onder andere... de grote toets Tielemans, Sergio Mendes... en heeft een duet opgenomen met Michael Bublé... Monet won, eh, werd voor twee albums genomineerd voor de Grammy Award. Eh, maar ik heb een heel ander eh, nummer van haar klaar liggen. En dat heet I Believe in You. Zoals gezegd, Jane Monet van het, nummer, van het album Kom Word Mee. En het nummer heet I Believe in You. serve a seeker of wisdom and truth. Yeah, there's that upturned chin and the grin of impetuous youth. bold, brave, spring of a tiger that quick as your walk. over hoorde. I Believe in You van eh, Jane Monheit. Jane Monheit bracht in 2016 eh, een album uit. Eh, de Songbook of Ella Fitzgerald. Alle critici waren laaiend en dachten van... nou, kan zij dit nog overtreffen? En in 2022 schreef een critici in de New York Times... over dit album, Come What May... dat hij nog nooit teleurgesteld is door deze jonge, fantastische uh, jazzvocalisten. Nou, ik kan ook niet anders zeggen. Het is een uh, fantastische, heldere stem. En je wordt er helemaal vrolijk van. By the Plant Blues van Crack Voot. Ik wil het ook nog even hebben over eh, ons eigen theater De Krocht. De Krocht heeft vandaag eh, op 17 december uh, een jazzconcert... met Natalie Masclay, Paul Pollison. En het is ook met, met eten. Ik ben denk ik bang dat het al uitverkocht is. Maar ik ga tevens even met u de agenda nog doornemen voor 2024... wat alweer voor de deur staat. Ehm, en eh, u moet er wel een beetje snel nog ook bij zijn. Want het laatste concertvoorstelling wordt in april 2024 gegeven. Omdat eh, de krocht in verband met een verbouwing even dicht gaat vanaf 1 eh, mei 2024. Nou, op 4 februari is er nog nader te bepaalde concert. Echter op 14 januari is het Johnny Rosenberg... Uh, geeft een concert met een tribute to Michael Bublé. En op 10 maart Cor Bakker en Humphrey Campbell. En een tribute to Ned King Cole. Dat zijn dan de laatste twee of drie concerten in het nieuwe jaar. Aangezien het uh, dicht gaat op 1 mei 2024 in verband met de verbouwing. Nou, nu we toch zo lekker in de kerststemming staan... heb ik toch nog een, eh, een jazz kerstnummer uitgekozen van onze eigen Laura Fici samen met Ed Morrison. But baby, it's cold outside. I've got to go away. But baby, it's cold outside. This evening has and been hoping that you drop so in. very nice. I'll hold your hands, they're just like My ice. mother will start to Beautiful, worry. Beautiful, what's your My father will be pacing Listen the to the fireplace roar. So really just to have a drink more. The records on while I pour. The neighbors might think. Baby, it's bad out there. Say, what's in this drink? Cabs to be had out there. I wish I knew how. Your eyes are like stars now. I'll take your hat. Your hair looks I swell. I to say no, no, no. Mind myself. if I move in At closer? least I'm gonna say that well, I what's tried. the sense of hurting my pride? I really can't stay. Baby, don't hold out. Ah, baby, it's cold outside. I simply must go. But baby, it's cold outside. The answer is but no. Baby, it's cold outside. This welcome has How been lucky that you dropped so in. nice and warm.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 Maybe just a half a drink more. Never such a blizzard before. I've got to go home. But maybe you freeze out there. Say, lend me your coat. It's up to your knees out there. You've really been great. I thrill when you touch but my hand. don't you see? How can you do this thing to There's me? bound to be talk tomorrow. Think of my lifelong At sorrow. least there will be plenty if of flight. If you caught pneumonia and I died. really can't stay. Get over that old dime. But baby, it's cold. do, but oh, I don't know where my man. let him, don't let him hold on to him tight. Don't let him go. van Jazz Media Hunt. Jazz Media Hunt groeide op in Dallas, in de Texas Verenigde Staten. Ze maakte kennis met zingen door haar grootmoeder die een uh, was. Ze studeerde aan de Booker T. Washington High School for the Performance and Visual Arts. Dat is een heel mond vol. En hier ontwikkelde ze een interesse in jazz en bestuurde ze het... Eh, ze, nou, nog een keer. En bestudeerde ze het werk van jazzmuzikanten zoals Sarah Vaughan, John Coltrane en Miles Davis. En het resultaat nou heeft u gehoord. Een prachtige, heldere stem met zeker supermoderne, lekkere swingende jazz. island, the sea, and you, my love. The sandy shores, it rains, it pours, a wave crashing on the dune. the sea and you. A sensual flower in the midnight hour. The island, the sea and you. Footprints in the sand, woman in wonderland. The island, the sea and you. dolphins while we surf. I never want to leave this paradise. Forever here with you would be so sand, a woman in wonderland. The island, the sea Eh, zangeres... die ook eh, haar oorsprong vond in de gospelkoren en eh, klassieke zang studeerde... en daarna overging in de jazz. Het nummer heet The Island, The Sea and You van Carmen Lundy. think I'm listening when you sweet talk and say everything I wanna hear. Oh, my dear, what gives you the right to kiss me oh so tender? Who said your touch could ever make me surrender? How do you explain? What makes me headed? Romance embedded in my heart from the start. Eh, tot mijn grote verbazing eh, dat ik nog maar 19 minuten heb om eh, mooie muziek gehoor te brengen. En dan is het dan weer het einde van twee uur jazz hier bij ZFM. En ik had nog een paar dingen beloofd in het eerste uur. En dat is zeker mijn voorliefde voor big band muziek. En zeker ook mijn voorliefde voor Nederlandse muzici. En ik heb iets superleuks gevonden. En dat is namelijk Big Blees, The Liberty Session. En dat is eigenlijk van een ja, een Nederlandse big band uit Utrecht. En het heet het Utrechtse Studenten Big Band. En die hebben een eh, eigen arrangement gemaakt op het nummer van Michael Jackson, Billie Jean. more like a beauty queen from a movie scene. I said, Don't mind, but what do you mean? I am the one who will dance on the floor in a round. She said, I am the one who will dance on the floor in a round. told me her name was Billie Jean. Now she caused a scene. Then every head turned with eyes that dreamed of being the one who will dance on the floor in a round. She said, I am the one who will dance on the floor in a round. And people always told me, be careful what you do. Don't go around breaking young girls you do Cause a lie becomes the truth hey, Oh, Billie Jean is not my lover She's just a girl who thinks that I am the one But the kid is not my son 40 days and for 40 nights I was on her side But who can stand when she's in the men's scheme in her plans Cause we danced on the floor in her arms So take my strong advice Just remember to always think twice she told me, baby, we'll dance till three. Then she looked at me, then showed a photo of baby cries. Eyes look like mine. Do a dance on the floor and around. And his eyes look like mine. Do a dance on the floor and around. Het origineel van eh, Michael Jackson, Billie Jean... vertolkt door het Utrecht Studenten Big Band. Ik vind het een prachtig arrangement. En eh, wat het leuke is... Eh, je hoort het al in de achtergrond... er is eigenlijk ook een popnummer. Het heet Modern World en het origineel is van Anouk. They shoot the silicone in your lips If your figure makes you sad They suck the fat right off your back Make up your mind about your tits, girl. They can puff them up so no bra will fit, girl. There's only one thing they can fix, and I won't let you be misled. That's the hole in your head. Can't fix that. Hell, hell, modern world. Hell to all your boys and girls. Hell, hell, color green. I say hell to what I've seen. And hell, this modern world. You tell her that she's beautiful And put her on a pedestal As you Google triple X Imagination kicks in The more you think about sex, boys With someone else, the better it gets, boys. Do you have a purpose in your life Besides cheating on the wife For fuck's sake, show some sense and hail, hail, modern world. Say hail to all your boys and girls. And hail, hail, color green, and say hail to what I've seen. And live this modern world. days, adoption is a hot thing. You can get a child for nearly nothing. You take them home to a nanny. Buy off your guilt with toys and candy. But all the money that you work for, girl, you can't compare it to a love, boy. There's only one thing they can fix. I won't let you be misled. That's the hole in your head fix that Hell, hell, modern world I say hell to all your boys and girls Hell, hell, the color green I say hell to what I've seen And hell, this modern world de 29-jarige eh, Dennis van Aas uit de buurt van eh, Utrecht... met het nummer eh, Modern World, waarvan het origineel van Anouk was. En dat is een fantastisch arrangement geschreven voor Big Band. Hij komt op 11 april naar Haarlem, het patronaat. Ook samen met zijn Big Band en er zijn nog tickets beschikbaar. Dus ik zou zeggen, hou het in de gaten. Ehm, nog een popnummer wat eigenlijk omgezet is naar jazz. En die heb ik ook vaker gedraaid. Het is ook een popnummer van eh, Michael Jackson. Dat is eh, The Way You Feel... Ah nee, The Way You Make Me Feel. En het wordt vertolkt door Arcelia Rombly. En het komt van het album The Piano Ballads. Hey, pretty baby with the cool shoes on. You give me fever like I've never ever known. You've just a product of loveliness. I like the groove of your walk, your talk, your dress. I feel your fever from miles around. I'll pick you up in my car and we'll paint the town. Just kiss me, baby, and tell me twice that you're the one for me. The way you're making me feel, you really turn me. Atsilia Romley, ook met een nummer van Michael Jackson, you, The Way You Make Me Feel. Nou, nu we toch al zo lekker in de flow zijn van de nummers van Michael Jackson, heb ik er nog eentje en dat is eh, Never Can Say Goodbye met Treintje Ooster. Oosterhuis met het nummer Never Can Say Goodbye. Ook het origineel van eh, Michael Jackson. We zijn alweer aan het eh, einde gekomen van deze twee uur jazz. Elke zondagochtend uh, op ZFM van 10 tot 12. volgende week zit de 24e zit Edward, mijn collega hier. Ehm, en 31 december Peter. En 7 januari, het eerste zondag dan in het nieuwe jaar zijn wij met z'n allen, alle presentatoren zijn er dan bij. Eh, ik wil iedereen hartelijk bedanken voor het luisteren. Ik wens ook iedereen een, eh, een mooie kersttijd, een schöne Weihnachtszeit. Merry Christmas. En ik eh, hoop jullie snel weer te mogen laten luisteren naar prachtige jazzmuziek. Hartelijk bedankt en tot de volgende keer. at a holiday party. And I have known you a whole lot of time. But something festive here has started. Now I got a question on my mind. I bet I know that I know what you're thinking. Standing here under the mistletoe. You got something you wanna ask me? Go ahead and ask me. I'll let you know for Christmas. Stay for Christmas. I wanna make all of my wishes in your arms. Let's go see the city lights before they're gone. Singing jingle bells as we both walk along. Why don't you stay for Christmas? Stay for Christmas. Make every day like Christmas from now on. this town where I come from. We can go caroling, pick out a tree. I'm only hoping you're the someone that I will be kissing on New Year's Eve. why don't you stay for Christmas? Stay for Christmas. I wanna make all my wishes in your arms. let's go see the city lights before they're gone. Singing jingle for Christmas. Make every day like Christmas from now on. Santa couldn't make me any happier. There is nothing he could ever bring. Nothing can light up my heart. Like when you say that you are gonna spend this holiday with me. I wanna stay for Christmas. Stay for Christmas. I wanna make all my wishes in your arms city lights before they're gone. Singing jingle bells as people walk along.